Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nieuwegein is vanmiddag een meisje van elf doodgestoken. Het gebeurde midden in een woonwijk. De politie heeft een man van 29 opgepakt in een tuin. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Het meisje woonde niet in de straat waar het gebeurde, maar wel in de buurt. Volgens de politie is de impact op de wijk enorm. Buurtbewoners en familie van het slachtoffer zijn opgevangen op een politiebureau. Slachtofferhulp is aanwezig in de buurt. Alle zes inzittenden van het medische vliegtuig dat neerstortte in de Amerikaanse stad Philadelphia zijn overleden. Er werd al gevreesd dat niemand de crash had overleefd. Ook op de grond is een dode gevallen, heeft de burgemeester van Philadelphia bekendgemaakt. 19 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje stortte neer op een drukke weg tijdens het spitsuur. Door de explosie vlogen meerdere auto's, bedrijfspanden en huizen in brand. In Pakistan zijn 41 doden gevallen bij gevechten tussen het leger en separatisten. Het leger wilde wegversperringen weghalen die de separatisten hadden gemaakt. Daarna braken gevechten uit. Het gebeurde in de provincie Balochistan. Inwoners daar strijden al tientallen jaren voor onafhankelijkheid. De politie denkt dat de ontvoering afgelopen nacht in Breda een gerichte actie is geweest. Dat zegt een politiewoordvoerder. Er is sporenonderzoek gedaan en ook heeft de politie getuigen gesproken die de ontvoering hebben gezien. Een 24-jarige man werd rond middernacht door meerdere mensen in een busje meegenomen vanaf een parkeerterrein bij enkele sportclubs in Breda. Volgens de politie hadden de daders wapens bij zich en droegen ze, droegen ze bivakmutsen. Het weer, het is helder en het koelt snel af.